Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander krijgt van diverse kanten positieve reacties... op zijn excuses vanmiddag bij de slavernijherdenking in het Oosterpark in Amsterdam. Hij vroeg ook om vergiffenis voor de rol die de Oranjes hebben gespeeld in de slavernijperiode. Nazaten van slaven zien dat als erkenning van het leed van de zwarte gemeenschap. De koning vroeg mensen verder hun hart open te stellen voor de ander en te blijven herdenken. Eind vorig jaar bood premier Rutte namens de staat al excuses aan. De afvalbranche heeft problemen met het verwerken van in beslag genomen cilinders met lachgas. Op 1 januari werd het verbod van kracht op het bezit en de verkoop van recreatief lachgas. De in beslag genomen cilinders kunnen niet zomaar in de verbrandingsoven worden gegooid vanwege ontploffingsgevaar. De dood van de jonge autocoureur Dilano van het Hof leidt tot geschokte reacties. Op het kletsnatte circuit van Spa in België raakte Van het Hof vanochtend de controle over zijn wagen kwijt... en werd hard geraakt door een andere coureur. Max Verstappen spreekt van extreem verdrietig nieuws. De baas van de Formule 1 zegt dat de hele autosportgemeenschap in gedachten bij de familie van de omgekomen coureur is. En de burgemeester van Dordrecht, waarvan het Hof vandaan komt... schrijft dat hij geschokt is door de dood van iemand die zijn passie uitoefende. Van het Hof was 18 jaar. Adam Yates heeft de eerste etappe van de Tour de France gewonnen. De Brit ontsnapte samen met zijn tweelingbroer Simon in de laatste afdaling uit het peloton. Tot een sprint kwam het niet, want vlak voor de eindstreep in het Spaanse Bilbao reed eh, Adam Yates weg van zijn broer. Hij kwam als eh, eerste over de finish en rijdt morgen in de gele trui. Het weer. Vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het koelt af naar 14 graden. Morgen stapelwolken en zon. Op de meeste plekken droog. Het wordt ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staan nog steeds lange files in de buurt van Amsterdam. Onder andere op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Muiden en Knoopend Watergraafsmeer. De vertraging is daar nog drie kwartier. Op de A9 Diemen-Alkmaar tussen Knoopend Diemen en Amstelveen Stadshart... 13 kilometer langzaam rijdend verkeer en een kwartier extra reistijd. Op de A10, de ring van Amsterdam tussen de afrit Watergraafsmeer en Amsterdam Slotervaart... richting de Koentunnel ook nog 25 minuten vertraging.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 Please, Father, please, this world we live is faulted. Deliver us from all this evil and pain. God bless the heart that looks unto his brother, praising out your name. And said, be not afraid. For those who believe, I will save.